Eh, ver weg. Ik denk dat we eh, over het jazzfestival eh, en jazzweekend nog heel wat gaan spreken met de diverse spelers. Misschien nog even met Sabine. Zeker met Hans Rijmers. Ja, ja. Ja, Bart zal, wilde eigenlijk dus niet voor zijn beurt praten. Dat is zijn, denk ik een beetje de reden. Terecht. Ik denk nou. dat het ook zo moet. Goed, oké. Okay, <laughs> dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. En graag tot een andere keer. Nou, dankjewel. Ja. Dit aan dit programma werkte mee. Dit vreugdevolle programma, mag ik wel zeggen. Ja, natuurlijk aan dit eh, vreugdevolle programma. Wij hebben natuurlijk altijd eh, genoeg grappen en grollen. Zeker over 50 eh, rozijnenbroden van Floris. Ja. <laughs> Oude jongens, kent een brood horen we net. Dat is wel een hele leuke term, ja. We moeten de tijd toch even afsluiten. 18 juli, presentatie Jaap Koper en ikzelf gastheer Don Techniek George van Dam en de redactie was in handen van Yvonne en Nel. Waarvoor weer hartelijke dank en tot volgende week.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 Een premie van een half procent levert volgens haar 350 miljoen euro op. De PvdA-bewindsvrouw ziet dat als een vorm van solidariteit. Werknemers betalen dan mee aan een regeling die is bedoeld voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. CDA-minister Donner heeft al gezegd dat hij voorlopig niet stoelt voor herinvoering van de WW-premie, omdat hij de koopkracht van werknemers niet wil aantasten. In Engeland is de oudste man ter wereld overleden. De 113-jarige Brit Henry Allenham. Steven van in en Jurgens voor blinde veteranen. veteranen. Ellingham was een van de twee laatste Britse veteranen uit de Eerste Wereldoorlog die nog leefde. Ook was hij de laatste nog levende oprichter van de RAF, de Britse Koninklijke Luchtmacht. In Amsterdam kan het publiek vanochtend afscheid nemen van dichter Simon Finkeloog, die afgelopen zondag overleed. Hij ligt opgebaard in een open kist op de begraafplaats Sint Barbara. Rond het middaguur wordt Kinkeroog met zijn zonen en drie goede vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Na de begrafenis wordt een vreugdevuur gemaakt in het kunstenaarsdorp Raasoord, vlakbij Amsterdam. Kinkeroog heeft ooit gezegd dat hij het liefst op een brandstapel in de Raasoord van de wereld zou verdwijnen. De dus wel juist vandaag 81 jaar geworden. Nederland is uitgeschakeld voor de finale van de Champions Trophy. In Sydney verloren de Nederlandse hockeyvrouwen met 2-1 van van Australië. De enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Maartje Palmer. Australië moet het morgen in de finale van de Champions League opnemen tegen Argentinië. Nederland speelt tegen Duitsland voor de derde plaats. Het weer eerst nog droog en af en toe zon, later van het westen uit geleidelijk bewolkt en buien.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 Gaat helemaal goed komen. Dit hoorde je Goedemorgen Zandvoort, Ben Zonneveld en Jaap Koper waren daar natuurlijk in de presentatie. En dat is zo mooi. Dan kom je 1, nee, kijk, wat was het? 30 seconden over 12 studio binnen. En meteen heel CFM in paniek omdat er nog een beetje ruis is op de radio. Nou, ik doe er helemaal voor. Vandaag gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Even kijken, een klein spiekje nemen op het DTM-circuit. Maar natuurlijk veel muziek. En dat gaan we doen met rockset, Queen of Rain. nummer uit 1982 wanneer het een hit is geworden. Laidback hoorde je, de Deense popgroep. Bestaan uit eh, nou, een paar mensen, Tim Stal bijvoorbeeld en John Goldberg. Opgericht in 1979. Mooie wind overigens. Ze hadden ook nog in 83 een andere hit, White Horse. In 1989 hadden ze een hit met Bakerman. Het laatste album is 2004 uitgekomen en daarvoor hoorde je... Uh, eh, Bella Perez geloof ik. Ja, Bella Perez was dat. Nou, we gaan even kijken wat er allemaal te gaan is. Want het is best wel een meeberalere dag. Want het is dag 166. Oh nee, dag 199 en nog 166 dagen over. Dat was het. 55% van die jaar voorbij in dag 121 in de 21ste eeuw. En er zijn weer een hoop mensen jaren vandaag. En daar gaan we een paar zo direct over behandelen. We gaan kijken wat er allemaal gebeurd is op de dag van vandaag in het heden en verleden. En we kijken het sowieso de maand juli heeft gebracht. En Jan Pelleboer die is 1992 vandaag precies overleden. Ja, dan nou, stond het toevallig. Ik ken hem toevallig, Jan Pelleboer, onze Nederlandse weerman. Maar er zijn ook een hoop leuke dingen.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 Just me up in pink and white. We may be just a little fuzzy, potted later tonight. She might. Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden. Vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. de lucht versieren en haar kleuren geven. Die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen en ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven. Die van jou alleen voor jou zijn, zing je zacht met me mee. Onze woorden en ik weet dat ik straks zonder veel te bang en veel te min ben. En niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil, dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan. Dan alleen maar huilen. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblinding je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo weer die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf ik, voelt het soms alsof... Veel te mooi en veel te groot is en nooit te staan heeft. Als ik vannacht de nog met jou mag, zo een die zacht voorbij